Kasper Meijer met het NOS-journaal. Nederland verwacht dit jaar ruim 70% minder buitenlandse bezoekers dan vorig jaar. Begin dit jaar ging het Nederlands Bureau voor Toerisme nog uit van 21 miljoen buitenlandse bezoeken... vanwege grote evenementen als de Grand Prix van Zandvoort, het Eurovisie Songfestival en het EK Voetbal. Door de coronapandemie gingen al deze evenementen niet door. Nu worden maar 7 miljoen toeristen verwacht. Ondanks de gestegen werkloosheid door de coronacrisis zijn er nog altijd beroepen waar veel vraag naar is. Dat blijkt uit gegevens van het UWV. E Machinemonteurs en gespecialiseerde verpleegkundigen vinden bijvoorbeeld nog steeds makkelijk werk. Over de hele breedte nam de vraag naar personeel wel flink af. Amsterdam en omliggende gemeenten willen 235 miljoen euro extra investeren in het openbaar vervoer. Over tien jaar moet al het openbaar vervoer in de regio uitstootvrij zijn. Nu geldt dat voor 20 procent. Een groot deel van het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van elektrische bussen en bijbehorende laadinfrastructuur. De populaire Chinese app TikTok blijft voorlopig gewoon te downloaden in Amerika. Een Amerikaanse rechter zette een streep door het downloadverbod dat president Trump vandaag wilde laten ingaan. Er woedt al maanden een strijd om de app. Trump eist dat de Amerikaanse TikTok-tak wordt ondergebracht bij een Amerikaans bedrijf... om te voorkomen dat gegevens van Amerikanen bij de Chinese overheid kunnen belanden. Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... is naar eigen zeggen aan het denken gezet door de Ik Doe Niet Meer Mee-actie van vorige week. Tegen het AD zegt hij dat deskundigen zoals hij meer uitleg moeten geven over het coronavirus zonder angst te zaaien... Op die manier hoopt hij mensen over te halen om zich toch aan de coronaregels te houden. Het weer, het wordt een bewolkte dag met vooral in het oosten regen... maar ook op andere plekken kan een bui vallen. Verder ook af en toe zon bij 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Anything at all to keep me close to you. zomer op ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zomer. some space, but you're already a hundred miles away. We should stop communicating, cause this ain't what you want.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 Looking at the way we're blending in, you're getting me. Ha ha ha, you me. Ha ha ha, you me. see, you looking beyond the surface. Can tell by the questions you're asking. You got me low, key nervous feels like we're wrong Same way. yeah I never intended to relate I mean, what are the chances? Never thought I'd connect with you Not in these circumstances Oh, you yeah, don't compare, don't fit in with them Do you get me? Judging by the way you open up You get me world hands on, baby, now you sing me Looking at the way we're blending in, you get me two.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 Maar vanwege corona gaan die allemaal niet door. Ondanks de gestegen werkloosheid door de coronacrisis zijn er nog altijd beroepen waar veel vraag naar is, blijkt uit gegevens van het UEV. Machinemonteurs en gespecialiseerde verpleegkundigen vinden nog steeds makkelijk werk. De populaire Chinese app TikTok blijft voorlopig gewoon te downloaden in Amerika. En Amerikaanse rechters zetten een streep door het downloadverbod dat president Trump vandaag wilde laten ingaan. Het weer, vooral in het oosten regen, maar ook op andere plekken kan een bui vallen. Verder ook af en toe zon bij 14 tot 19 graden. me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me, have I gone insane? Talking to myself, but I don't know what to say. Cause you left.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 Mm, she holds her child juist nu arm om je heen willen slapen Zoveel nieuws, zo stil is het op straat Mijn elleboog was nooit zo beschaafd En er is veel meer raars, want Ik bel mijn moeder met een trilling in de stem Door wat er moest van de minister-president Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng En ik denk aan alles zorg om gezondheid en banen super light best wel even slikken, zit de helft inmiddels thuis, maar met 17 miljoen mensen.